Now you have jazz, jazz, jazz. and that's jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag op Sinterklaasdag samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk onze internetluisteraars in Boetangen, Dokkum, Bergen op Zoom, Den Bosch, Hamburg, Brazilië en waar ook verder ter wereld. En natuurlijk ook goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Ja Hans, er is iets raars gebeurd, want eh, enkele dagen geleden heb ik zoals gewoonlijk mijn uh, jazzmenu samengesteld. En ik kom hier in de studio en de hele zaak ligt op elkaar. En er zijn cd's bij die, waarvan ik zeg, hoe komen die nou in mijn stapeltje terecht? Eén mogelijkheid. Ik vrees dat er iemand heeft zitten rommelen in mijn, uh, ja. in mijn afwezigheid in Zandvoort. Want eh, het wordt een beetje improviseren, vrees ik. Maar goed, het begin klopt nog wel. Daar is hij, eh, hebben geen rare vingers aangezeten. En om de kou een beetje te verdrijven, eerst maar een bossa nova.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 We're sure to find la la la la la la la. Happiness, and I guess pretty Cheap. Gee, I like to see you looking swell. Brrr. Diamond bracelets for a dozen sell la la la la la la la la la la. the only thing Pops got plenty of. Dream a while, scheme a while. Mama do some bum bum with all about happiness, and I guess all you'll be over. I'm sorry, like to see you looking sharp. Yellow rose of Texas. Bob ain't got the cash. when Sassy Bomb becomes a hit. Pops can give you many things. Papa doesn't show anything but love, yes. Oh, yes. Het is uh, pakjesavond, uh, vanavond. Maar er zullen ongetwijfeld huizen zijn, Hans, waar geen geld is voor cadeautjes. Nee. Maar liefde kan je altijd geven. Vandaar Eleven Gerald met het kwartet van Paul Smith. Met I Can't Give You Anything But Love. Hans, volgens mij heb jij gisteravond al cadeautjes gekregen. Ja, ja, en, en dat was eigenlijk wel, eh, wel goed. Eh, eh, klein maar fijn. en er zaten hele, hele mooie dingen bij ik, ik ben er wel blij mee. Ik, ik, eh, ik heb Sinterklaas eh, zeer hartelijk bedankt. Oké. Dat ging helemaal goed. Ja. Maar ja, je, probeert natuurlijk ook wat muziek te vinden wat hier een beetje bij past. En, nou, ja, en hij moet het natuurlijk ook een beetje leuk vinden. Ja, absoluut. Ik denk dat hij echt wel van een beetje oude jazz houdt. Ja, nou dat, dat heb ik ook wel een beetje gevonden. En kijk, Sinterklaas is in deze tijd toch een beetje de papa van het volk. Ja. Toch? Ja. Ja, papa van het volk. En dan loopt natuurlijk met, met uh, oude zakken rond. Hè, uit 1580, waar al die cadeautjes in gaan en zo. En, en die, oude, die oude, dus de, eh, de, voor een nieuwe zak. En ja, dat, eh, dat is er ook wel. Quincy Jones heeft daar in 1963 een opname van gemaakt. Die had een vooruitziende blik. En dat is dan Papa's Got a Brand New Bag. En we kennen dat natuurlijk nog allemaal van James Brown. Maar dit was in de periode dat Quincy Jones ook met zijn tijd mee moest en ook toen centjes moest verdienen. Papa's got a brand new bag. Ja, nu vraagt u zich af van waar heb ik naar geluisterd. Ik ga het, ik ga het u vertellen. Jan Kuiper met Stochelaar Rosenberg. En wat ze hebben gespeeld is een ode aan Wim Overgouw. En die kennen we natuurlijk allemaal als de gitarist in het trio van uh, Pim Jacobs. De godvader van de gitarist in Nederland. Ja, en, en de man heeft een enorm stempel gedrukt op, eh, op de jazzgitaar in Nederland. En dit is een compositie van Jan Kuiper. En die heet eenvoudigweg Wim. En dit is toch ook een cadeautje wat ik niet gisteravond heb gekregen, maar maandagavond in het Bimhuis. Daar hebben ze opgetreden. En het was buitengewoon indrukwekkend. En met dit nummer kon je speld horen vallen. En ik wil u dat niet onthouden. Ik eh, heb me zitten afvragen waar, van welke jazz zou die oude man nou toch, toch houden, die Sinterklaas. En, eh, ik denk toch echt al die, hele oude jazz, eh, Hans. En daarom zocht ik speciaal voor hem op een cd van de kleine kleinetist Edmund Hall. Ken je die? Ja, zeker. Ja, hij leefde van 1901 tot 1967 en hij speelde onder andere met Louis Armstrong. Maar had ook een, heel snel een eigen band. Echte oude jazz in optima, optima forma. Edmund Hall met de Tishomingo Blues. be happy just to spend my life waiting at your beck and call. Everything your back een zal eh, veel geschenken krijgen vanavond, de ander minder. Of misschien wel helemaal niks. Maar werd er niet ooit een Sinterklaaslied gezongen van... Dat ging over eerlijk delen, hè? Alles. Ja. Ja, die is ooit gemaakt. Ja, ja, dat is ooit gemaakt. Wat is het mooier om te zeggen van... Uh, ja, we hebben er later ook weer van gemaakt van... Ik een beetje meer als jij. Ja, ja. Ja, want dan gaat... Eh, we verlogen onze cultuur niet hoor. <laughs> Nee. Maar alles, alles wat ik heb is voor jou. Dus Daarom draaide ik eventjes eh, de eigenlijk nooit meer gedraaide Billy Eckstein. Ja. Een mooie jazzbariton met eh, Everything I Have Is Yours. En wat heb jij? Nou, ik heb een eh, cd gevonden van Ruben Heijn. En Ruben Heijn is oorspronkelijk pianist. Maar die kwam erachter dat hij eigenlijk ook wel aardig kon zingen. Nou, hij heeft in een vocalistenconcours in 2007 eh, werd hij tweede. Nou, dan kom je erachter dat je aardig kan zingen. Wie de eerste is geworden, dat vermeldt de historie. Hij nou, is erachter gekomen eigenlijk zelf toen hij eh, op een cruisevaart moest spelen. Ah, dat zou wel kunnen. Ja, want ze zingen ze een beetje, eh, een beetje erbij. Ja. Dat deed hij en dat, dat, viel in de smaak. Ja. ja. ja. Nou, had het iets met buffet te maken bij die cruiseboten? Want dat schijnt altijd formidabel te zijn. Dat zal best, ja. Dus dat en de Over oh, het gaan we straks even drank hebben. Drank daar kun je ook... <laughs> nou, oké. Eh, eh, eh, maar goed, hij heeft in ieder geval deze plaat gemaakt. En, en ja, er wordt er al geroepen, het is de nieuwe Wouter Hamel. Ja, kom op, er is geen nieuwe Wouter Hamel. Er is één Wouter Hamel en er is één Ruben Heijn. Als je, qua populariteit zal het misschien wel kunnen. Maar qua stem is er gewoon één. En iedere, iedereen heeft zijn unieke stem. Ruben Heijn, stand up, speak out. Overigens, ik vind aan Wouter Hamel helemaal niks. Nee, maar... Nee, oké. Ik ook niet. Are we too much alike? I know out for me. I will stand up, speak out for me. Stand up, speak out, I'll speak out for me. I will stand up, speak out for me. not the one to blame. No, you're not the one to blame. I'll stand up, speak up, speak out for you. I will stand up, speak out for you. I'll stand up, speak up, speak out for you. I will stand up, speak out for you. for me, baby. Stand up, speak out for me. Oh, stand up, speak out, speak out for me. Stand up, speak out for me. Hey, yeah, yeah. Stand up, speak out, speak out for you, please, babe. Stand up, speak out for you. wat die speelde was, heette Shifting Down. En dat was wel toepasselijk eigenlijk gisteravond met de sneeuw die we hebben gehad. Iedereen die nog in de auto moest, één versnellingje lager. <laughs> dus dat klopte wel aardig. Maar dit is een opname uit de, eh, de session uh, radioshows die door de Tros toen de tijd zijn uitgezonden. Zo tussen 76 en 85 ongeveer, die periode. Met eh, Philip Catherine en John Engels. En dit is toch wel erg. Ik heb Johnny niet gehoord. Nee, ik denk dat hij koffiedrinken was. Eh, eh, verder de, de bas en de gitaar en uh, eh, het Baker. Formidabel trompetist. En deze keer niet gezongen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het ook niet erg. <laughs> je had het over fantastisch, maar dan ga ik het even hebben over Duke Ellington. Die heeft ze heel even lang prachtige muziek gecomponeerd en gemaakt. In het begin baarde hij toch echt opzien door het, de oerwoudklanken die in zijn orkest eh, doorklonken. Zo ook, in zijn Black and Ten Fantasy. En ik vond daarvan een opname gespeeld door de klassieke fluitist James Newton, die ook af en toe het jazzpad bewandelt. En het junglegeluid komt er prachtig in voor. James Newton met de Black and Ten Fantasy. Thank you. Ja, die kwam er even achteraan, eh, Hans. <laughs> Eh, het geheim van de CD's bij mij is opgelost. Want ik vond tussen al die vreemde cd's ook een heel frommelig briefje. Ja. Met een mij onbekend handschrift. Maar ik vermoed dat het van eh, Muziekpiet is. Dat zou zomaar kunnen. En daar staat onder andere op dat Sinterklaas graag wil dat ik voor ene Hans Rijmers... Hmm een stukje big band draai, Want hij doet zoveel oh. voor de oh. jazz in Zandvoort. Ja, goed. En, eh, ja. en hij heeft dus een cd'tje meegegeven. En nou zeg jij net, Count Basie, nou ja, dat vind ik niet zo geweldig. Maar ah, het is wel een cd'tje van Count Basie. Ja, nou, het, is, het, is, het, is, het is big band en het is fantastisch. Namens Sinterklaas, voor Hans, Count Basie met Jumping at the Woodside. you. Sinterklaas, Hans. Geweldig. Dankjewel, Sinterklaas. Eh, er lag nog een cd'tje bij, namelijk van de Dutch Sing College Band. Ik neem aan dat je dat ook wil horen. What a difference a day made. Daar gaan we mee naar het nieuws. Tot zo. allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de met het NOS Journaal. De militaire vakbonden zijn begonnen met acties tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van minister Hille de luchtmachtbasis in Leeuwarden delen vakbondsleden verkleed als kerstman flyers uit. Minister Hille wil de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen. En daardoor verdwijnen er bij Defensie 10.000 banen. De bonden willen behoud van de arbeidsvoorwaarden, geen gedwongen ontslagen... en voldoende geld om het werk veilig te kunnen doen. Militairen mogen niet staken en het blijft volgens de bonden voorlopig dan ook bij ludieke acties. In Alkmaar is brand uitgebroken in een bedrijf waar transportbanden worden gemaakt. De brand begon kort na 7 uur vanochtend. Waarschijnlijk is een machine vastgelopen en daardoor oververhit geraakt. Boven het bedrijventerrein ten oosten van Alkmaar hangen dikke rookwolken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Voor het eerst heeft Wikileaks een memo gelekt over Nederland. Daarin wordt een gesprek beschreven dat minister Verhagen vorig jaar had met zijn Amerikaanse collega Clinton. Verhagen zei toen onder meer dat hij ervan uitging dat Nederlandse troepen in Afghanistan zouden blijven. Tot nu toe kwam Nederlands maar met een paar zinnetjes voor in Wikileaks memo's. Er is weinig hoop dat de don't ask, don't tell regel voor homo's in het Amerikaanse leger wordt afgeschaft. De Republikeinen in de Senaat willen eerst het akkoord over belastingverlagingen behandelen. Dan is er nauwelijks meer tijd meer voor de nieuwe defensiewet, omdat volgende maand de nieuwe Senaat wordt geïnstalleerd. Daarin zitten meer Republikeinen en die stemmen waarschijnlijk tegen het voorstel voor openlijke homoseksualiteit in het leger. Bewoners van een flat in de Amsterdamse wijk Slotermeer mogen voorlopig de verwarming niet aanzetten. Vijf mensen liepen een koolmonoxidevergiftiging op toen de afvoergassen van het verwarmingssysteem in hun woning terechtkwamen. Dat kwam doordat in acht appartementen de afvoerbuizen verkeerd zijn aangelegd. De woningcorporatie moet de situatie eerst herstellen voordat de verwarming weer aan kan. Het weer in het zuiden nog wat regen, verder opklaringen, maar vanmiddag weer bewolkt en regen, vooral in het noorden. Middagtemperatuur 3 graden in het oosten en een graad of 6 aan de kust.